Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het kabinet gaat flink investeren in de opleiding van personeel in verpleeghuizen. Dat blijkt uit de plannen die het kabinet presenteert op Prinsjesdag. Het gaat om een bedrag van ruim 100 miljoen euro. Het geld wordt besteed aan extra opleidingen voor nieuw en bestaand personeel. Mensen komen op steeds latere leeftijd in verpleeghuizen en zijn dan vaak zieker. De zorg voor deze patiënten vergt meer van het personeel. Het kabinet hoopt met deze investering het leven van bewoners van verpleeghuizen aangenamer te maken. De evacuatie van de patiënten uit het VU Centrum duurt zeker nog tot diep in de nacht. Volgens bestuursvoorzitter Wouter Bos is het een langdurig en heel intensief proces. Vooral doordat er maar twee liften werken in het gebouw. Die moeten handmatig bediend worden. Van de 339 patiënten zijn er inmiddels 63 geëvacueerd. Een groep van 64 patiënten is terug naar huis. De oppositie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor de manier waarop het kabinet het vluchtelingenprobleem wil aanpakken. Nederland wil in de toekomst alleen nog vluchtelingen opnemen die zich hebben gemeld in veilige landen rondom oorlogsgebieden. De regering wil ook dat Europa de registratie van vluchtelingen gaat regelen in die veilige landen. Veel oppositiepartijen zien niets in de plannen. Het CDA vindt ze volstrekt onvoldoende. D66 denkt dat de aanpak niet gaat werken. GroenLinks vindt het principieel verkeerd om opvang in Nederland moeilijker te maken. En volgens de PVV helpen alleen grenscontroles. Het definitieve besluit over de toekomst van de rechtbanken in Nederland is uitgesteld. De Raad voor de Rechtspraak zou vandaag zijn definitieve plan presenteren, maar dat is opgeschoven naar 28 september. Aanleiding is de onrust die is ontstaan over de plannen. Die komen erop neer dat er in Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen alleen nog maar kleinere rechtszaken kunnen worden behandeld. Het weer, plaatselijk valt er nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is een graad of 17. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en kan plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen wordt het 18 tot 20 graden en blijft het droog. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Na een ongeluk bij knooppunt Muidenberg, 4 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. A4, daarna richting Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer. A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Batuverdorp 9 kilometer. En richting Diemen bij knooppunt Diemen 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Watergaasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. En tussen Geuzenveld en de Alfred Raai, 4 kilometer. En ook nog tussen Duivendrecht en Kadoelen en flinke file 10 kilometer.